legend Never felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up a banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, hoofdletter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 Niemand raakte gewond. Gisteren werd bekend dat Ahmed Shafiq en Mohamed Morsi van de moslimbroederschap door zijn naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Shafiq was premier onder de afgezette president Mubarak. Hij werd daarom door velen gezien als besmet. Oud-VVD-leider Wiegel vindt dat het kabinet Rutte veel te snel zijn ontslag heeft ingediend. In het AD zegt hij dat zijn partij een grote strategische fout heeft gemaakt door met D66, GroenLinks en de ChristenUnie in zee te gaan. Volgens Wiegel hadden VVD en CDA zelf een begroting moeten schrijven. Doordat het kabinet demissionair werd, kon de oppositie het initiatief nemen. Wiegel constateert dat de VVD flink heeft ingeleverd. VN-gezant Annan heeft Syrië opgeroepen te laten zien dat het werkelijk naar een vreedzame oplossing van de crisis in het land streeft. Hij noemde de moord op minstens 108 mensen in Hula een weerzinwekkende misdaad. Annan zal vandaag in Damascus opnieuw praten met president Assad. Hij zal erop aandringen dat Assad zich houdt aan het staakt het vuren dat zeven weken geleden na zijn bemiddeling tot stand kwam. Nederlandse priesters zijn sterk verdeeld over het celibaat. Het blijkt uit een anonieme enquête van het NCRV-programma Altijd Wat. Van de priesters die aan het onderzoek meededen vindt 40% dat de verplichte seksuele onthouding moet worden afgeschaft. En een bijna even grote groep vindt dat het celibaat moet worden gehandhaafd. Altijd Wat stuurde 700 priesters een enquêteformulier, 135 van hen vulden het in. De 43e editie van Pinkpop is afgesloten met het optreden van Bruce Springsteen en zijn E Street Band. Springsteen gaf een twee uur durende show met oude hits en nummers van zijn nieuwe album. Pinkpop trok het afgelopen einde 79.000 bezoekers. Het weer, in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het wordt van 14 graden aan zee tot 20 in Limburg. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Het is een normale ochtendspits met in totaal 205 kilometer file. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 naar Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaak en Eembrugge 6 kilometer. A2 Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Oude Rijn 10. Op de A9 richting Amstelveen ook 10 kilometer tussen Beverwijk Oosten en knooppunt Raasdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen afrit Volendam en knooppunt Watergasmeer 6 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Reewek Nieuwebrug 5 en richting Den Haag staat 4 kilometer tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht West 4 kilometer en vanuit Nijmegen naar Gorkum 5 kilometer tussen Dodewaard en Echtelt.